Dat wil minder boerenbedrijven in de buurt van natuurgebieden. Deze vrouw heeft een kaarsboerderij bij Utrecht. In de kabinetsplannen kan haar bedrijf gewoon doorgaan, maar ze staat er dan ook niet voor zichzelf, zegt ze. Het is niet alleen de boeren. Hè? De boeren hebben weer eh, voerleveranciers, die hebben melkverwerkers. Die hebben ehm, vleesverwerkers, eh, winkels die daar weer op aansturen. Het is, een, het is een opstapeling. Als je de boeren weghaalt, dan krijg je straks een domino-effect. Het programma vanmiddag duurt een paar uur. Daarna gaan de boeren weer naar huis. De verwachting is dat het vooral in het midden en oosten van Nederland weer druk wordt op de weg door rijen trekkers. Er zijn in ons land nu 167 mensen met apenpokken. Dat zijn er flink meer dan een week eerder. Afgelopen donderdag waren er nog 95 gevallen bekend, zegt het RIVM. De verspreiding van de ziekte is lastig in de gaten te houden... omdat er veel tijd zit tussen besmetting en het eerste moment dat je ziek wordt. Vanaf volgend jaar kun je meerdere keren per week een nachttrein pakken naar Barcelona. Je kunt dan instappen in Amsterdam en komt na meerdere tussenstops de volgende dag dus aan in Spanje. De eerste treinen moeten volgens de Telegraaf gaan rijden in december 2023. En een studie volgen is één ding, een bedenken is weer wat anders. Ralf van 26 deed het. Hij bedacht een vak voor de TU Eindhoven. Successfully Managing Your Board Year heet het. En het is voor studenten die in een bestuur zitten van bijvoorbeeld een studentensportclub of studievereniging. Als je het vak volgt krijg je een hoop praktische tips over hoe je de boel regelt. Motiveren van vrijwilligers, eh, je leiderschapskills, hoe je goed kunt onderhandelen met bijvoorbeeld sponsoren. Eh, maar ook hoe je nou je vereniging zo divers mogelijk eh, kunt houden. Dus omgaan met die diversiteit, eh, met internationalisering. Ja, mooi meegenomen voor Ralf is dat hij voor zijn idee zelf ook nog studiepunten krijgt. Het weer gaat of 20 in Groningen, verder naar het zuiden 28 graden. Morgen nog een paar graden warmer, maar in de loop van de dag komen er vanuit het zuiden wel wolken... met later ook regen- en onweersbuien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden te melden over de weg, maar wel op het spoor. Er rijden namelijk geen treinen tussen Alkmaar en Heerhugowaard... en dit komt door een beschadigde spoorbrug. Tot zover de verkeersinformatie.